Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt in een nieuwe videoboodschap... dat Rusland de aanvallen in en rond de Donbass heeft geïntensiveerd. Hij riep ook andere landen op meer wapens te geven. Zelensky zei dat als hij wapens had gehad die vergelijkbaar zijn met die van de Russische troepen... dat Oekraïne de oorlog al had kunnen beëindigen... Verder beschuldigde hij Rusland ervan wooncomplexen en burgers aan te vallen... waardoor de Russische staat generaties lang bekend zal blijven staan als bron van het absolute kwaad. Volgens de Verenigde Staten heeft Oekraïne meer operationele vliegtuigen dan twee weken geleden. Maar die komen niet van Amerika. Van wie ze wel komen en om wat voor vliegtuigen het gaat is niet bekend. Zowel de VS als het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan de komende tijd meer wapens leveren aan Oekraïne. In een videooverleg van anderhalf uur bespraken de leiders van de drie landen de wapenleveranties. Verdere details over de wapenlevering zijn niet bekendgemaakt. Ruim een derde van mbo-verpleegkundigen had vorig jaar te maken met ongewenste seksuele aandacht van patiënten. Blijkt uit een peiling van het CBS en TNO. Dat is meer dan in andere sectoren. Zorgvakbond Nu91 verklaart het relatief hoge percentage... door het type werk dat mbo-verpleegkundigen doen. Ze wassen bijvoorbeeld mensen in verpleeghuizen en in de thuiszorg... en staan dus letterlijk heel dicht bij hun patiënt. Het hoeft niet altijd om opzet te gaan, want patiënten kunnen ook grensoverschrijdend gedrag vertonen omdat ze in de war zijn of ontremd. Voor het eerst in ruim 10 jaar heeft Netflix minder abonnees. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal wereldwijd met 200.000 af. Volgens Netflix is de concurrentie groot, met platforms als Disney Plus en HBO Max. Met wereldwijd 220 miljoen abonnees is Netflix nog wel altijd het grootste streamingplatform ter wereld. Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers kelderde het aandeel Netflix in de VS met 23 procent. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 6 graden. Komende dag opnieuw zonnig en dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Van misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de dit normale lied nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog nog. oog, je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei hallo to say been doing is without you Is it you inside my head?